7 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. Leveranciers dwingen webwinkels om minimumprijzen te rekenen voor hun producten, terwijl dat niet mag. Wie toch lagere prijzen rekent, krijgt geen producten meer. Dat zegt de brancheorganisatie voor webwinkels. Het zou vooral spelen bij grote fabrikanten die de markt beheersen in bijvoorbeeld elektronica, mode of fietsen. De autoriteit Consument en Markt zegt dat deze vorm van machtsmisbruik moeilijk te bewijzen is, maar doet er wel onderzoek naar. Onlangs werden er bij een bedrijf invallen gedaan kunnen oplopen tot 10% van de omzet van een bedrijf. Het kabinet gaat het luchtruim anders indelen... waardoor vliegtuigen van en naar Lelystad Airport minder laag hoeven te vliegen. In een brief aan de Kamer staat dat besloten is dat er over militair terrein mag worden gevlogen... en er minder rekening hoeft te worden gehouden met vliegverkeer van Schiphol. Dat betekent dat vliegtuigen sneller kunnen stijgen. Bij rellen in de Noord-Ierse stad Londonderry is een vrouw doodgeschoten. Na een politieinval in een woning werden agenten beschoten en bekogeld met stenen, flessen en vuurwerk. De vrouw zou zijn geraakt toen ze bij een politiewagen stond. In de wijk wonen veel Ierse nationalisten. In Londonderry is het sinds januari al onrustig na een aanslag door een afsplitsing van afscheidingsbeweging IRA. Bij muziekevenement The Passion gisteravond in Dordrecht... heeft een drone boven het publiek gevlogen. Dat is verboden en de politie heeft dan ook een man van 29 aangehouden. Hij riskeert een boete van een paar honderd euro. Op The Passion in Dordrecht waren duizenden mensen afgekomen. De halve finalisten in de Europa League zijn Eintracht Frankfurt, Arsenal, Chelsea en Valencia. Vooral voor Eintracht Frankfurt is het bijzonder. 39 jaar geleden stonden de Duitsers voor het laatst in de halve finale van een Europees toernooi. Ze spelen volgende maand tegen Chelsea. In de andere halve finale treffen Arsenal en Valencia elkaar. Het weer, vanochtend wat bewolking, maar vanmiddag volop zon en 20 tot 24 graden. Ook het paasweekeinde verloopt zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op de meeste wegen kan het verkeer prima doorrijden, want het is Goede Vrijdag, dus veel mensen zijn vrij... Een uitzondering is de A8 Zaandam richting Amsterdam. Vanwege een pechgeval staat er 2 kilometer file tussen Westzaan en Zaandijk.